uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De vier formeren dat leerlingen les gaan krijgen over het Wilhelmus, meldt het AD. De krant citeert voor de tweede dag op rij uit conceptteksten voor een eventueel regeerakkoord. Leerlingen zouden meer moeten leren over de tekst en de betekenis van het volkslied. Gisteren leidden onthullingen van het AD uit formatiegesprekken tot frustratie bij de partijen. President Trump heeft weer gezegd dat hij vindt dat het geweld van zaterdag in Charlottesville van twee kanten kwam. Een uitspraak die veel Amerikanen opnieuw in het verkeerde keelgat is geschoten. Hij zei gisteren dat hij alle begrip heeft voor de extreemrechtse demonstranten. Afgelopen weekend was er ook al ophef toen Trump geen schuldige partij wilde aanwijzen. Onder druk veroordeelde hij maandag de rechtsextremisten alsnog, maar daar kwam hij gisteren dus deels van terug. In Heerenveen is een man van 60 gedood bij een steekpartij. Zijn zoon van 29 raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 30 uit Drachten, ook hij raakte gewond. De vader en zoon werden gisteravond in een huis in het buitengebied van Heerenveen aangevallen. De aanleiding van de steekpartij is niet duidelijk. Als het aan de Britse regering ligt komen er na de brexit aan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland geen grensposten. Het vrije verkeer van personen en goederen kan blijven bestaan, staat in een document van de regering situatie aan de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland is een belangrijk punt bij de onderhandelingen over de brexit. Vrijwilligers hebben deze maand bijna 15.000 kilo afval van de Nederlandse stranden gehaald. De jaarlijkse schoonmaakactie van Stichting de Noordzee begon twee weken geleden in Katzand en in Schiermonnikoog. Teams werkten vanuit die plaatsen naar de finish in Zandvoort. De meeste rommel bestond uit plastic, zoals lege flesjes, doppen en ballonnen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Plaatselijk hangt zeer dichte mist met zicht van maar 50 meter. De komende ochtend lost die mist deels op en dan schijnt geregeld de zon. Vanmiddag is een bui mogelijk en het wordt 22 tot 25 graden.